12 uur. Katrien Straatman, NOS Journaal. In Noorwegen wordt een groep van 13 Nederlanders vermist. Dat meldt de Noorse publieke omroep. De Noorse reddingsbrigade kreeg een noodoproep vanuit een plaats in het zuidwesten van Noorwegen... waar de Nederlanders een bergwandeling maakten. Het gebied staat bekend als lawinegevoelig. Een reddingshelikopter die de groep probeerde te bereiken... moest terugkeren vanwege slecht weer. Het Rode Kruis is inmiddels met honden onderweg om de Nederlanders te zoeken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan de vermissing nog niet bevestigen. De Britse minister van Financiën Osborne waarschuwt dat een vertrek uit de Europese Unie grote economische gevolgen zal hebben voor het Verenigd Koninkrijk. De Britten kunnen op 23 juni aangeven of hun land lid van de EU moet blijven of niet. Tegen de BBC zei Osborne dat de recente val van het pond ten opzichte van de dollar en de euro aangeeft dat het referendum geen gezelschapsspelletje is. Volgens de Britse minister is de economische toestand sinds de financiële crisis in 2008 niet meer zo kwetsbaar geweest als juist nu. Tussen Ommen en Zwolle rijden vanaf zondag vrijwel zeker weer treinen. Dat zegt ProRail. Dinsdag ontspoorde bij Dalfsen een trein na een botsing met een hoogwerker. De treinmachinist overleefde het niet en zeven passagiers raakten gewond. Sindsdien rijden er bussen op dat traject. Vandaag en morgen is ProRail samen met aannemer Structen nog druk bezig met het repareren van de bovenleiding en de seinen. En op de A59 bij knooppunt Zonzeel is een tankwagen gekanteld. De chauffeur zat ruim een uur bekneld in de cabine van de vrachtwagen... toen hij werd bevrijd door de brandweer. Hij is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De lading bestaat uit plantaardige voedingsmiddelen. Door het ongeluk zijn de verbindingswegen A16 en A59 bij knooppunt Zonzeel dicht. En dat zorgt voor flinke files. De politie weet nog niet hoe lang de weg afgesloten blijft. Het weer hier en daar nog wat hardnekkige bewolking, maar later vandaag komt de zon er ook nu en dan bij. Het blijft zo goed als droog bij een graad of 5. Na een koude nacht is het morgen ook droog en schijnt de zon geregeld. Zondag ongeveer hetzelfde, maar dan waait er wel een stevige en schrale noordoostenwind. En het is ook dan een graad of 5. Dit was het NLK.